Drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ze omgekomen, melden Franse media. Dat gebeurde in het skigebied bij Tienje, vlakbij de Italiaanse grens. Volgens de politie zijn negen mensen meegesleurd door de lawine. Ze waren aan het skiën buiten de piste. Vijf mensen liggen nog onder de sneeuw. De politie in Frankrijk denkt dat zij niet meer kunnen worden gered. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, alleen dat het om vakantiegangers gaat. De man die vorig jaar in Tilburg een echtpaar doodreed... komt voorlopig vrij. Zijn rijbewijs is wel ingenomen. Het echtpaar werd aangereden toen ze op een zebrapad... de Bredase weg in Tilburg overstaken. Beide overleden ter plekke. De automobilist van 23 ging er in eerste instantie vandoor... maar meldde zich later bij de politie. Zijn advocaat stelde dat zijn cliënt ongeveer 70 reed... waar 50 km per uur is toegestaan. Hij noemde dat niet excessief te hard. De Franse presidentskandidaat Macron is mogelijk doelwit geweest van Russische hackers. Zijn woordvoerder zegt dat vanuit Rusland honderden keren is geprobeerd om de computers van zijn team aan te vallen. Volgens de woordvoerder richt Rusland zich op Macron omdat hij een sterk verenigd Europa voor ogen heeft. Ook staat hij in de peilingen ver voor op de nationalistische Marine Le Pen, die goede banden heeft met Moskou. Het kadaster spreekt tegen dat onbevoegden toegang hebben tot de computersystemen. Vanochtend meldt het Financiële Dagblad dat het systeem lek zou zijn... waardoor foutieve informatie in de registers van onroerend goedbezit en hypotheken kan sluipen. De bestuursvoorzitter van het kadaster zegt dat bijvoorbeeld oud-medewerkers inderdaad soms nog kunnen inloggen... maar benadrukt dat meerdere mensen nodig zijn om de gegevens te kunnen wijzigen. Het weer, de zon schijnt volop bij 4 graden in het noorden en 8 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en nog iets warmer bij 5 tot 11 graden. Woensdag kan het in Limburg 15 graden worden. De komende nachten vriest het nog wel.